De verklaring is er gekomen na een videooverleg tussen de EU en de golfstaten. Iran begon zaterdag na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op het land... met de vergeldingsaanvallen op westerse militaire doelen... maar ook op luchthavens en hotels. De overheid heeft vrouwen gediscrimineerd die begonnen aan de opleiding tot rechter, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De vrouwen kregen een lager salaris dan hun mannelijke collega's die hetzelfde werk doen. Volgens het college komt dat door het jarenlange beleid van de staat. Die vroeg mensen die aan het begin van de, die aan de opleiding begonnen... naar hun laatst verdiende salaris, waardoor er een verschil tussen mannen en vrouwen ontstond. De staat heeft inmiddels het beleid gewijzigd. Het college roept de staat op te kijken naar compensatie voor benadeelde rechters. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is vrijgesproken van opruiing. Hij zou hebben opgeroepen tot geweld tijdens een toespraak in 2022. De rechtbank legde hem daarvoor eerder een werkstraf op, maar het Hof zegt nu dat van Meijeren wel de grens heeft opgezocht van wat mag, maar dat hij daar niet overheen is gegaan. Het eerste kiwi-ei van het jaar is gevonden in het Noord-Brabantse Ravenstein. De vondst symboliseert de start van het weidevogelseizoen. De laatste jaren worden de eieren steeds eerder gevonden. Volgens Landschappen NL hangt dat af van de weersomstandigheden en de vindplaats. Ook vorig jaar werd het eerste ei gevonden in Ravenstein, toen op 7 maart. Het weer, Overal zonnig en 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er weinig wolken en koelt het af naar 2 tot 6 graden. Morgen schijnt vanwege Sahara-stof de zon minder fel, blijft droog en wordt maximaal 18 graden.